Levi van Eck met het NOS-journaal. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen... die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Hongarije voerde drie jaar geleden wetten in die het zogenoemde homopromotie verbiedt. Rutte had daar felle kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de EU te zoeken had... Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe secretaris-generaal... maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. Vijf Britse commando's van de Special Air Service... zijn door de militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden... toen ze actief waren in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. De Britse elite-eenheid opereert meestal in het geheim... Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Wel is bekend dat de commando's de afgelopen jaren meerdere keren zijn ingezet in Syrië... in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. De arbeidsinspectie roept getuigen op om beelden van het fatale busongeluk in Lochem te delen. De inspectie zei in het tv-programma Opsporing Verzocht... dat het niet alleen hoeft te gaan om foto's en video's van het moment van het ongeluk maar ook om beelden die in de dagen voor het ongeluk zijn gemaakt. Bij de brug in aanbouw stortte twee weken geleden een brugdeel neer op een bouwsteiger. Een Belgische en Poolse bouwvakker kwamen om het leven. De arbeidsinspectie voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar het ongeval. In Honselersdijk in het Westland zijn drie mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Twee verdachten zijn op de vlucht geslagen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De slachtoffers en daders zouden elkaar kennen. Het weer. Vannacht is het droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. De komende dag begint regionaal mistig. In de middag is het wisselend bewolkt, maar droog, door 10 tot 12 graden.